Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Door de misstanden bij de Rotterdamse politie kunnen ook mensen op straat de dupe worden. Dat staat in een onderzoek dat de politie vandaag naar buiten heeft gebracht. Vorige week meldde de krant NRC dat er sprake was van racisme en pesten op het bureau in Rotterdam Centrum. Volgens onderzoekers bestaat het gevaar dat agenten ook mensen op straat discrimineren of snel geweld tegen ze gebruiken. Maar daar is de hoofdcommissaris het niet mee eens. Het Openbaar Ministerie toetst alle aangiftes en heeft in de afgelopen twee jaar een achtal aangiftes gezien. En hebben daar gezegd de politie heeft daar op zichzelf rechtvaardig en juist gehandeld. Dus het is niet zo dat omdat er risico's zijn dat het zich ook daadwerkelijk voordoet. De vijf leden van een Brabantse drugsbende hebben tot 15 jaar celstraf gekregen. Het Openbaar Ministerie omschreef, ze, de bende als de Champions League van de internationale cocaïnehandel. Ze hebben zeven jaar lang duizenden kilo's coke en grote hoeveelheden MDMA verhandeld over de hele wereld. De marechaussee kan weer bijna overal noodpaspoorten uitgeven. Vandaag was dat een tijd lang niet mogelijk. Dat kwam nog steeds door de storing bij Defensie van eerder deze week. Alleen in Hoek van Holland kan je nog even niet terecht voor een noodpaspoort. En als je denkt aan de Griekse eilanden Mykonos en Santorini... denk je vast aan de witte stranden, en heldere zee en huisjes met blauwe daken. Maar niet aan de grote hoeveelheden toeristen. Nou, buureilanden kijken er angstig naar... want ook zij worden steeds populairder voor vakantiegangers. Zoals Sifnos. Onze correspondent Thijs Kettenis sprak met een hotel op dat eiland. De kant die het opgaat is wel duidelijk. Mykonos was vroeger ook maar een klein en onbekend eiland. En nu is het een toptoeristische bestemming. Daardoor is het ook compleet veranderd. Mykonos is geen traditioneel Grieks eiland meer. De regering gaat kijken hoe ze het massatoerisme een beetje kunnen terugdringen. Het weer. In Limburg valt er nog een buitje. Voor de rest is het droog en zonnig. Het is rond de 23 graden.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 Daarvoor wordt geld vrijgemaakt in de begroting van het kabinet. Ook wil het kabinet een belastingvoordeel voor werknemers uit het buitenland grotendeels terugdraaien... en gaat er extra geld naar de politie. Het is opnieuw druk op de wegen rond Utrecht en Nieuwegein. Voor het derde weekend op rij is snelweg A2 dicht tussen de knooppunten Oude Rijn en Everdingen. En de Koninklijke Marechaussee kan op alle locaties weer noodpaspoorten uitgeven. Ook de locatie in Hoek van Holland werkt weer. De uitgifte was vandaag urenlang niet mogelijk door een storing in het systeem. Het weer. Vanavond en vannacht in het noorden opklaringen. Op andere plaatsen meer wolken en hier en daar wat regen. Morgen blijft het overwegend droog en wordt het 21 tot 25 graden. shelves getting busy. Uh, 1.1, gram of them.